spoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In de Palestijnse gebieden is een oproep gedaan om vandaag te demonstreren... tegen het besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. De Palestijnse president Abbas noemt de erkenning een beloning voor het bezettingsbeleid van Israël. Ook veel landen in de regio hebben kritiek op de erkenning. Ze vinden dat de VS niet langer kan optreden als bemiddelaar in het vredesproces. Basisschoolleraren van de protestgroep PO in actie beginnen een eigen vakbond. Ze willen zo inspraak krijgen bij de besteding van de ruim 700 miljoen euro extra... die beschikbaar is voor het basisonderwijs, zeggen ze in de Volkskrant. De actiegroep kreeg dit jaar in korte tijd tienduizenden leraren op de been om te demonstreren. De traditionele bonden en de PO-raad sloten zich bij die acties aan. Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersongelukken sterk toeneemt. Vorig jaar waren er ruim 900.000 claims, een stijging van 8 procent. Ongeveer twee derde van de aanrijdingen komt volgens het Verbond van Verzekeraars voor rekening van particuliere rijders. De meeste claims worden in het zuiden van het land ingediend. De stijging wordt geweten aan de drukte op de weg door de groeiende economie. Ook de slechter wordende weg en het gebruik van smartphones worden genoemd. Waren ook meer aanrijdingen met dieren. Verreweg de meeste wintersporters met ernstig letsel zijn juist de mensen met de meeste wintersportervaring. Dat blijkt uit onderzoek van alarmcentrale Eurocross en traumacentrum LUMC over de seizoenen 2013 tot en met 2016. 80% van de gewonden waren ervaren wintersporters. Een mogelijke verklaring is hun zelfvertrouwen. Ervaren skiers en snowboarders zijn vaak overmoedig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 却。 been a whiskey need, highest floor of the bar. is high.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 过得好。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 I'm gonna show you one more time if you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 frosted window, a child. It's just call me, call me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 perfection. <laughs> Stuur jullie allemaal fijne dagen en een